uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het aandeel Malaysia Airlines wordt vanmorgen op de beurs in Kuala Lumpur niet verhandeld. Dat gebeurt in afwachting van een mededeling van de luchtvaartmaatschappij later op de dag. Bij het bedrijf staat een grote reorganisatie op stapel die naar verwachting veel arbeidsplaatsen kost. Analisten houden ook rekening met wijzigingen in de leiding van het bedrijf. Sinds de mysterieuze verdwijning van een van de toestellen van Malaysia Airlines en de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne heeft de maatschappij het erg moeilijk. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen niet op tijd. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. De meeste komen in de schulden na een echtscheiding of doordat ze geen werk meer hebben. De Islamitische Staat heeft een nieuwe onthoofdingsvideo op internet gezet. Deze keer van een gevangengenomen Koerd in Noord-Irak. In de video wordt gewaarschuwd dat andere Koerden hetzelfde lot wacht... als hun leiders de kant van de VS blijven kiezen. De beelden doen sterk denken aan die van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley... die in de hele wereld veel afschuw wekte. De politie van Kopenhagen heeft donderdag urenlang jacht gemaakt op een vermeende terrorist. De man had argwaan gewekt doordat hij in de trein een studieboek las over terrorisme en zich opvallend gedroeg. De Deense politie verspreidde camerabeelden van hem en deed oproepen aan het publiek op Twitter. Zes uur nadat het eerste alarm verscheen moest de Deense politie erkennen dat de man onschuldig was. Uiteindelijk bleek het een student Engels die zenuwachtig was over een examen waar hij naartoe moest.